12 uur. Levi van Israël heeft een deal met de VN over het herplaatsen van migranten weer opgeschort. Dat gebeurde een paar uur nadat premier Netanyahu het akkoord wereldkundig had gemaakt. Volgens Israël zouden zo'n 16.000 migranten uit vooral Eritrea en Sudan worden opgevangen... in onder meer Canada, Italië en Duitsland. Maar de Duitse en de Italiaanse regering weten van niets. De importheffingen die China heeft aangekondigd voor bijna 130 Amerikaanse producten hebben geleid tot grote nervositeit op de beurzen in New York. De Dow Jones maakte vandaag een duikeling en sloot op een verlies van bijna 2 procent. De Chinezen leggen op onder meer varkensvlees een invoerheffing van 25 procent. Dat is gelijk aan het tarief dat president Trump heeft aangekondigd voor de import van Chinees staal. Beleggers zijn bang dat dit de voorbode is van een Chinees-Amerikaanse handelsoorlog met wereldwijd ingrijpende gevolgen. De datingapp voor homo's Grindr deelt informatie over de HIV-status van gebruikers van de app met twee bedrijven. Dat blijkt uit Noors onderzoek. De datingapp verstuurt de informatie naar twee bedrijven die de app van Grindr moeten verbeteren. Het gaat om data waaruit valt af te leiden wanneer gebruikers voor het laatst zijn getest op HIV en of ze het virus hebben. Ook is te zien of gebruikers van Grindr een medicijn slikken... dat besmetting met HIV kan voorkomen. De Keukenhof heeft dit paasweekend fors minder bezoekers getrokken dan vorig jaar. Het waren er 80.000, bijna de helft minder. Dat kwam door het weer dat tegenviel. Bovendien viel Pasen dit jaar twee weken vroeger dan vorig jaar. De Keukenhof staat dit seizoen in het teken van de romantiek. Speciaal voor het thema is een mozaïek aangelegd met daarin 50.000 bollen.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 Jesus.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 早放。 Cause things ain't getting over. Listen to what I say.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 can rest your mind.